7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft zijn handen vol aan nieuwe malware op telefoons. Duizenden mensen hebben het op hun telefoon staan. Ze hebben geklikt op een link in een sms'je dat zogenaamd van een pakketbezorger kwam gaat vooral om Android-telefoons, maar de politie waarschuwt wat voor telefoon je ook hebt. Kijk altijd kritisch naar sms'jes. Blijf nadenken over hoe jij benaderd wordt normaal gesproken door eh, die pakketdienst. En meestal is dat niet via de sms, maar zal dat gaan via een e-mail eh, met een bevestiging dat je iets besteld hebt waar dan track and trace in zit. Eh, en download ook nooit iets via zo'n linkje, maar ga altijd zelf even naar je app store van jouw mobiel om, die, ehm, om de app van dat bedrijf te downloaden. In het buitenland hebben mensen al geld verloren door de software. Inmiddels hebben de eerste slachtoffers in Nederland ook van zich laten horen. In Den Haag is gisteravond een herdenkingstocht gehouden voor René van 23. De vrouw werd afgelopen weekend doodgevonden op straat. Veel van haar teamgenoten van de Haagse rugbyclub liepen mee. Er werden kaarsjes aangestoken en er werd geklapt. Er is iemand opgepakt voor de dood van René. De man in Zwolle was nogal wat van plan met de inhoud van zijn auto. Hij had 78 volle tanks met lachgas bij zich. 550 kilo in totaal. De politie noemde de actie van de man levensgevaarlijk. Hij mocht maximaal 2 kilo lachgas vervoeren. De man is opgepakt. Villarreal had er heel veel penalties voor nodig... maar is wel de winnaar van de Europa League. Het was niet de meest sprankelende finale tussen Villarreal en het grote rijke Manchester United maar wel spannend. Villarreal is de winnaar van de Europa League. Het is uitgerekend de keeper Roelie die die winnende binnenschoot. 20 penalties moesten we nemen. Penalty 21 ging erin. Penalty 22 werd gemist door David de Gea, de keeper van United. En daarmee wint Villarreal de Europa League. Het weer, een grijs dagje. Het misert op veel plekken. Alleen het westen krijgt soms wat zon. Het wordt er gaat op 15. Vanaf morgen mooier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad een pechgeval bij knooppunt Zaandam. Een kwartier vertraging is er vanaf Purmerend. En er is vertraging op de A44 en op de A4 naar Amsterdam...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 Street, me said the road code contagious. Shade fire where we blaze like grades Oh, girl, get insane with us. Fly high to the sky, jet plane with us. No shame, cause we living in dangerous. Cause we living in. dangerous. can see you see me girl And you know say you're in my visual I give me the most energy if you get physical Why you want me, me want you too Make me know It's beautiful, it's bittersweet.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 Dat zegt minister voor Medische Zorg van Ark in het AD. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne onder valt... gaat voor een week in lockdown na een recente uitbraak van de Indiaanse variant van het coronavirus. In de VS is Eric Carle overleden, de auteur en illustrator van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Het verhaal uit 1969 over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een vlinder. Eric Carle was 91. Het weer in de ochtend wordt het geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden.